Drie uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Australische Hoge Raad heeft de misbruikveroordeling van kardinaal George Pell vernietigd. Volgens de hoogste rechter is niet met zekerheid te zeggen dat hij in 1996 en 97 twee misdienaars van 13 jaar heeft misbruikt toen hij aartsbisschop in Melbourne was. Eerder werd de 78-jarige Pell nog tot zes jaar cel veroordeeld. Die veroordeling bleef staan in een hoger beroep. De kardinaal was de hoogste katholieke geestelijke ooit... die werd veroordeeld voor kindermisbruik. Tussen 2014 en 2017 was hij penningmeester in het Vaticaan. Er zijn nog eens 30 miljoen bestelde mondkapjes onderweg naar Nederland... om het zorgpersoneel te beschermen tegen het coronavirus. Minister Van Rijn zei in de talkshow Op1... dat het een uitdaging wordt om ze op tijd binnen te krijgen. Wekelijks heeft de zorg 4,5 miljoen mondkapjes nodig... De minister zegt ook te bekijken of de productie van kapjes in Nederland zelf kan worden uitgebreid. De politieke rivalen Trump en Biden hebben gebeld over de coronacrisis. Het is bijzonder dat de Amerikaanse president en zijn democratische tegenstander elkaar rechtstreeks bellen. Biden had de laatste weken veel kritiek op de manier waarop Trump de kiezers aanpakt. In het telefoontje deed Biden een aantal voorstellen voor coronamaatregelen. Volgens Trump was het een goed gesprek. Bij een woningbrand in Tilburg is afgelopen avond een dode gevallen. Een tweede slachtoffer van de brand in het Raadjeshuis... is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun identiteit is nog onbekend. Er zouden nog meer mensen in het huis aanwezig zijn geweest... die het vuur zelf wisten te ontvluchten. De oorzaak van de brand, die mogelijk is ontstaan op de zolder van het huis in Tilburg... is nog onduidelijk. Het weer vanuit het westen klaart het op en verspreid over het land kan ook mist ontstaan. Minima vannacht liggen rond 7 graden.